Drie uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Bij de politie in Den Bosch hebben zich nog geen nieuwe slachtoffers gemeld... in de groepsverkrachtingszaak die gisteren naar buiten kwam. Acht jonge mannen werden aangehouden voor de verkrachting van drie meisjes... die begin dit jaar los van elkaar aangifte deden. De politie vermoedt dat er meer slachtoffers zijn... en riep meisjes op zich te melden. Dat is nog niet gebeurd. Mogelijk omdat de meisjes die de zaak aan het rollen brachten... op internet worden lastiggevallen. Duitsland zet twee Russische ambassademedewerkers het land uit... vanwege de moord op een voormalige rebellenleider van Tsjetsjeense afkomst. De Duitse overheid heeft aanwijzingen dat de opdracht voor die moord... van de Russische autoriteiten komt. De rebellenleider vocht begin deze eeuw tegen Rusland... en werd afgelopen zomer doodgeschoten in een park in Berlijn. De uitgezette diplomaten zouden niet goed genoeg hebben meegewerkt... in het onderzoek naar de moord. Rusland is boos over de uitzetting en zegt niets met de zaak te maken te hebben. De Spaanse oliemaatschappij Repsol heeft aangekondigd dat het bedrijf vanaf 2050 klimaatneutraal gaat werken. Het wil zich als eerste oliemaatschappij gaan houden aan het klimaatakkoord van Parijs. Het plan betekent niet dat Repsol geen CO2 meer uitstoot, maar alle uitstoot wordt volledig gecompenseerd, zegt de oliemaatschappij. En de burgemeester van Rotterdam, Abu Taleb, wil nog zes jaar door. Dat heeft hij vandaag laten weten aan de commissaris van de Koning en de gemeenteraad. Hij is nu bijna elf jaar burgemeester. Abu Taleb zegt door te willen om zo een rol te spelen bij de energietransitie... de ombouw van de economie en de veranderingen in het onderwijs die volgens hem noodzakelijk zijn. Het weer, op veel plaatsen zonnig, maar in het zuidoosten nog lang grijs en mistig. Het is 3 tot 6 graden. En morgen verandert er weinig.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 Een mooie boot. Ja, Sinterklaas die heeft een hele mooie boot. Vol met cadeautjes, oh hij is zo lekker groot. Hij komt gevaren de En neemt voor alle kinderen cadeautjes mee. En hij heeft hele coole pieten op zijn boot. Een stuk honderd jaar zijn boot, die is zo groot. Hij is niet geel en niet groen en niet rood. Hij is te groot en past niet achter in de sloot. Ja, sinds Sinterklaas die heeft een hele mooie boot. Vol met cadeautjes, zo oh, hij is zo lekker groot. Thank you. Man. made cadeautjes mee. Ja, Sinterklaas die heeft een hele mooie boot. Vol met cadeautjes, oh hij is zo lekker groot. Hij komt gevaren over de zee. En neemt voor alle kinderen cadeautjes mee.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 We got all night to fall in love, but just like that, we fall apart. We're broken, we're broken. Mm, nothing, nothing, nothing gonna save us now. gonna save us now. Nothing, nothing, nothing gonna save us now. Well, this.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 Hop, hop, hop, wij zitten nu rechtop Sinterklaas die komt uit Spanje, hij brengt appels van oranje, altijd in galop. Hop, hop, hop, hop, hop. Hop, hop, hop, paardje in galop. En die beste Sinterklaas die brengt ons heel veel speculaas en altijd in galop. Hop, hop, hop, hop, hop. Even. Dit liedje dat kan ook over mij gaan. Over jou? Ja, luister. Moet je luisteren, moet je luisteren. Komt-ie! <laughs> Bob, Bob, Bob. Mijn naam is eigenlijk Bob. Bob, Bob, Bob. Hou nou eens je kop. Sinterklaas die komt uit Spanje. Hij brengt appels van oranje altijd in galop. komt uit Spanje. Hij brengt appels van oranje, altijd in galop. Pieha! Hop, hop, hop, hop, hop. Wow, en altijd in galop. Hop, hop, hop, hop, hop. Nou, dat was mooi hoor. <laughs> Hop, Leuk hè? Hop, hop, hop. Mooi ja. Sinterklaasliedje hè? Oh, maar we kennen er nog wel één hoor, Sinterklaas. Ehm, oh nee, die kan niet. wat kan niet? Eh, nou, eh, dat is het liedje Sinterklaasje, kom maar binnen met je knecht. Maar hij is al binnen. Oh, dat geeft toch niet. Zing maar gewoon. Hup, hup, hup, doe maar. <laughs> Oké! Okay. Well, well, well. Well, well, well. Well, well, well. Well, well, well. stap terug. Het duurt wat langer, dus ik geef het rust. Ik tel de uren totdat jij me kust. Maar alles wat ik krijg is. Mm, mm, mm, en onze woorden vonden altijd wel een weg in het donker. We wisten samen waar we Many times people told me no. When I prove them wrong, gotta let them know. I won't stop for nothing, nothing. Let me tell you something. your scars What you gonna do in an endless war? siente. Está mal de la mente. Cuando estás solita que entre. Música para ponerla en ambiente. Yeah. Ella quiere que lo hagamos como aquella vez.